De aardbeving van 3,4 was een week geleden. Het was een van de zwaarste schokken tot nu toe in Noord-Nederland. Mark M., de ex-politieman die wordt verdacht van het lekken naar criminelen... heeft in de rechtszaal alle beschuldigingen tegengesproken. De politiemol wordt ervan verdacht jarenlang gevoelige informatie aan criminelen te hebben doorverkocht. Hij keek mee in tientallen strafrechtelijke onderzoeken, verrichtte duizenden zoekopdrachten in de politiesystemen en kopieerde tal van documenten. M zei bij het begin van zijn proces dat de bewijsvoering niet deugt. Morgen hoort hij welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Bij een steekincident op een school in Rusland zijn zeker negen mensen gewond geraakt. Zeker één leerling en een docenten zijn er slecht aan toe. De steekpartij was in Perm, ruim 1100 kilometer ten noordoosten van Moskou. Volgens de autoriteiten was er een messengevecht tussen twee leerlingen... en probeerden anderen tussen beiden te komen. Er zijn ook berichten dat de school werd aangevallen door gemaskerde mannen. Het Keizer Karelplein in Nijmegen is het gevaarlijkste verkeerspunt van Nederland, meldt RTL Nieuws. Op die rotonde gebeuren in drie jaar tijd 83 ongelukken. Verder zijn er in Nederland bijna 1200 plekken waar in die periode meer dan 10 ongelukken gebeurden. Meer dan de helft van die plekken ligt binnen de bebouwde kom. In het gebouw van de aandelenbeurs in Jakarta is een tussenvloer ingestort. Er zijn geen doden, ziekenhuizen melden wel zeker 50 gewonden. Op beelden van Indonesische media is te zien dat de entree van het gebouw vol puin ligt. Het is niet duidelijk waardoor de vloer kon instorten. Volgens de Indonesische politie is er geen sprake van een bomaanslag.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 days we were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Take your baby by the hair bullet clubs and there, there, there.